De toegang is gratis en bezoekers kunnen op de lege muren reacties schrijven. Ook zijn er nog schilderijen te zien die het museum in Bruikleen heeft. De weggehaalde schilderijen dienden als onderpand voor een lening. Nu het Scheringa Museum dreigt te worden meegesleept in het faillissement van DSB... is ABN AMRO bang dat de lening niet wordt afgelost. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maand gedaald. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. In maart werd een dieptepunt bereikt en tot september steeg het vertrouwen licht. Volgens het CBS is de lichte daling van de afgelopen maand het gevolg van de sombere berichten die naar buiten zijn gekomen op en rond Prinsjesdag en door het DSB-debakel. Daardoor zijn mensen de afgelopen weken iets somberder geworden over de toekomst. In Nieuwegein en Houten is een aanrander actief. In de afgelopen weken heeft hij zeker zeven vrouwen onzedelijk betast. De politie heeft in het gebied extra gepatrouilleerd, maar heeft de man nog niet betrapt. Daarom wordt nu de publiciteit gezocht. De politie zoekt naar een blanke man van tussen de 25 en 35 jaar. De politie ziet geen verband met de beruchte serieverkrachter die in de jaren 90 op de Uithof toesloeg. De Amerikaanse ambassade mag verhuizen van de Haagse binnenstad naar Wassenaar. Dat heeft de Raad van State bepaald. Belangengroepen voerden tevergeefs aan dat nieuwbouw in de buurt van Duindicht ten koste gaat van het milieu. Den Haag en de provincie Zuid-Holland willen dat de Amerikaanse ambassade uit het centrum van Den Haag verdwijnt. Het gebouw moet extra worden beveiligd en dat veroorzaakt veel overlast. Het weer, zonnige periode en tot de avond droog. Het wordt 11 tot 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Verder waait het stevig uit het oosten tot zuidoosten.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 That's why I tell you, you better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. like we